Dit is Ewout Jong met het NOS-journaal. Organisatie UNHCR. Het eiland heeft geen geld om de 180 Venezolanen te helpen. Het kampt met een ernstig begrotingstekort en staat onder financieel toezicht van het Rijk. De eilandsregering hoopt hulp te krijgen vanuit Den Haag... maar die is vooralsnog beperkt tot extra mensen voor de Vreemdelingendienst. Voor de 180 migranten is voorlopig geen zicht op een oplossing. Het aantal mensen dat lid is van een vakbond is in vijf jaar tijd met bijna 200.000 mensen gedaald. Het Centraal Bureau voor de Statistiek zegt dat er nu 1,7 miljoen vakbondsleden zijn, het laagste aantal sinds 1990. Volgens het CBS komt dat vooral doordat er veel minder mannen lid zijn. Het aantal vrouwelijke vakbondsleden is juist gestegen naar 654.000. Vooral onder werknemers tot 45 jaar zijn er steeds minder mensen lid van een vakbond. 65-plussers zijn juist steeds vaker wel lid. De vakbonden spelen nog steeds een belangrijke rol bij cao-onderhandelingen. Nog steeds valt ruim 70% van de werknemers onder zo'n arbeidsovereenkomst. Aanpassingen aan het spoor dreigen flink duurder uit te vallen dan gepland. Staatssecretaris Van Veldhoven schrijft aan de Kamer dat het tekort kan oplopen tot 245 miljoen euro. Eerder werd nog een overschrijding van 200 miljoen genoemd... bij het zogeheten programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Daarmee kunnen meer treinen op het spoor. En dat is nodig voor de toename van het goederenvervoer... en het aantal reizigers en voor het zogeheten spoorboekloos rijden. De staatssecretaris heeft ProRail gevraagd te onderzoeken hoe de kosten kunnen worden beperkt...